Volgens de minister van Defensie kan de Canadese luchtmacht zich geen beter toestel wensen. De 65 straaljagers moeten vanaf 2016 worden geleverd. De ontwikkeling van de JSF wordt gefinancierd door negen landen, waaronder de VS, Canada en Nederland. Het project is omstreden, ook in Canada, onder meer doordat het toestel steeds duurder wordt. In Nederland gaat de discussie in de Tweede Kamer vooral over de aanschaf van één of twee testtoestellen. Defensie wil uiteindelijk 85 Joint Strike Fighters bestellen. De vier mannen die vastzaten in de zaak rond de Franse miljardaire Liliane Bettencourt zijn vrijgelaten. Volgens de aanklager zijn ze verhoord over mogelijke belastingontduiking en witwassen en gaat het politieonderzoek door. De vier mannen werden donderdag opgepakt. Het zijn onder andere de advocaat en de vermogensbeheerder van de 87-jarige Bettencourt, die als erfgename van L'Oréal een geschat vermogen heeft van 17 miljard euro. De zaak heeft ook president Sarkozy in verlegenheid gebracht. Betancourt zou hem tijdens een verkiezingscampagne in 2007 illegaal geld hebben toegestopt. Sarkozy ontkent dat. Hij noemt de beschuldigingen een lastercampagne. Twee grote evenementen zijn gisteravond probleemloos van start gegaan. De Tilburgse Kermis en de Zwarte Cross. De opening van de kermis werd gedaan door zangeres Sineke... die samen met de kermiswethouder van het 35 meter hoge reuzenrad tokkelde. De Tilburgse kermis telt 239 attracties en trekt de komende 10 dagen naar verwachting meer dan een miljoen mensen. De Zwarte Cross in Lichtenvoorde ging van start met een optreden van de Achterhoekse rockband Normaal. Het Muziek- en Motorfestival trekt dit weekend waarschijnlijk 130.000 mensen. De politie zal extra controleren op alcohol in het verkeer. Niet alleen s'avonds, maar ook s ochtends.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 Oh, oh, you want this party? Say what? Oh, can't test you. Don't stand a chance. No. Gotta look better than them. Yes. You dress nicer than them. Yes. Hold me tight, gal. Hold me tight. What? Why me off.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 What? You look better. What? Show them the move. What? Show them the move. Woo. Came to rock at this party. Let's go. Let's so go. I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body. Rock it straight. van ZFM.